Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Toezichthouder Autoriteit Consument Markt heeft signalen gekregen... dat er iets mis is met de vaste internetverbinding van T-Mobile. Sinds vrijdag loopt het internetverkeer niet langer via een knooppunt in Amsterdam, maar via een Duits knooppunt van Deutsche Telekom. Door de aanpassing is de snelheid van sommige verbindingen fors teruggelopen. De problemen spelen vooral s'avonds. Meer dan 200.000 klanten hebben vast internet van T-Mobile. Of er ook een onderzoek wordt gestart kan de ACM nog niet zeggen. Het Verenigd Koninkrijk gaat duizenden brexit-herdenkingsmunten vernietigen. De 50 pence munten waren geslagen ter nagedachtenis aan het vertrek uit de Europese Unie op 31 oktober. Maar nu dat vertrek is uitgesteld, klopt de datum op de munten niet meer. De minister van Financiën was oorspronkelijk van plan om 10 miljoen munten te maken ter nagedachtenis aan de brexit. In België, in de plaats Bergen in Wallonië, is zeker één dode gevallen toen een gebouw instortte. Twee anderen raakten licht gewond. Er liggen mogelijk nog mensen onder het puin. Op de eerste verdieping zouden werkzaamheden aan de gang zijn geweest. Bioscoop Pathé Groningen gaat morgen weer open, maar met een aangepaste programmering. Zo worden bijvoorbeeld horrorfilms niet vertoond. In de bioscoop werden zaterdag een man en een vrouw vermoord gevonden die daar werkten. Zondag is een verdachte aangehouden. En een man van 37 uit Amersfoort die begin dit jaar zijn moeder doodsloeg in Bunschoten is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij krijgt geen celstraf omdat hij volgens deskundigen in een psychose zat en daardoor ontoerekeningsvatbaar was. Het weer tot slot, het is zonnig en droog. Alleen op de Wadden en aan de kust valt mogelijk een enkele bui. Vannacht kan in het binnenland lichte vorst optreden. Morgen eerst hier en daar een misbank. Verder is het droog en zonnig. En het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is heel erg druk in de regio. Er staat 160 kilometer file en de volgende files leveren daarbij meer dan een kwartier vertraging op. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Hoek en knooppunt de Meer 7 kilometer en 20 minuten tijdverlies. De A4 Amsterdam-Den Haag is heel erg druk tussen knooppunt Hoek en Hoogmade. 17 kilometer file daar, een uur vertraging. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Maar het gaat waarschijnlijk nog maar een kwartiertje duren. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amsterdam Zuidoost 16 kilometer en een half uur oponthoud.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 She was with me from the block, block. Only right, top the coupe. Let the top drop. Kneel like Colin. We shining. Pressure make diamonds. So why we on the island. With our favorite album. Or courtside, fourth quarter, three quarter, man. Chain, miss a link. Through the fire, through the rain we went from 2 a.m. calls to zero communication. Yeah, we spent too long in heaven. Then we felt the elevation. Just cause it's different, no, we're not the same. The same things had to change. I got no trouble with my pride. Got trouble cutting ties. I don't wanna be your ex. We went too good to be friends can we still hang out on the low? Get right. I don't wanna be a, I don't wanna be a. Hit your gut up with a text when you're alone and feeling stressed. I don't gotta be in love with you to love you. got no trouble with my pride Got trouble cut inside I don't wanna be your ex We were too good to be friends Can we still hang all desire is right here on your radio. In the long history of the world, only a few generations have been granted freedom. Free freedom. Dance radio. time Popsicle down, and I go run around and baby go, mmm, so sweet. ASAP, give your love to daddy. ASAP, give your love to daddy. Hold you tight, treat you right. Give it the loving all throughout the night. If you can eat me, flip me, whip up, you love is with me. L-O-V-E, possibility. Mickey has come up, daddy is the one. Take your chance, girl, it's loving session.